4 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De spoedeisende hulp van het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad gaat met ingang van maandag s'nachts dicht. De medische staf vindt de situatie niet meer veilig voor de patiënten. Volgens minister Bruin zijn veel artsen en verpleegkundigen van de failliete ziekenhuizen al aan het werk in andere ziekenhuizen. Hij zegt dat er nu gesprekken worden gevoerd met ziekenhuizen en ambulances uit de omgeving, zodat de hulp daar wel beschikbaar blijft. In de omgeving zijn ziekenhuizen in Heerenveen, Almere, Sneek, Zwolle en Harderwijk. De Europese Commissie investeert 4,5 miljoen euro in een leugendetector... die illegale migranten moet herkennen aan de grens. Het systeem werkt met kunstmatige intelligentie. Een virtuele grenswacht stelt vragen aan reizigers... en analyseert gezichtsuitdrukkingen om vast te stellen of migranten liegen. Het is de bedoeling dat er bij grensovergangen in Hongarije, Griekenland en Letland mee wordt geëxperimenteerd. Het zou kunnen helpen om illegale migranten te herkennen en zo criminaliteit en terrorisme te voorkomen, zegt de Europese Commissie. De politie van de Duitse stad Freiburg vindt niet dat het korps steken heeft laten vallen bij de opsporing van verdachten van een groepsverkrachting. Een paar weken geleden werd in Freiburg een vrouw verkracht, eerst door een Syriër van 22 en later door anderen. Tegen die Syriër liep al een arrestatiebevel vanwege drugsbezit, mishandeling en andere seksuele misdrijven. Toch liep hij nog dagen vrij rond. Daarvoor kreeg de Duitse politie veel kritiek. Op een persconferentie gaf het korps nu tekst en uitleg en meldde onder meer dat dagenlang niet duidelijk was waar de man zat. Het weer alleen in het, noord, in het noorden nog een enkele bui. En verder zijn er flinke perioden met zon en het is een graad of 11. Vannacht is het koud, in het oosten is er kans op nachtvorst. Morgen is er opnieuw veel zon en het wordt ook een graad of 11. Zondag overdag nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk vrijdagmiddag. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen Nieuwe Meer een kwartier vertraging. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 10 minuten. Op de A7 vanuit Amsterdam naar Hoorn is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... en twee personenauto's tussen Zaandam en Afritzaandijk Drie kilometer file, er is nog maar één rijstrook open... De vrachtwagen vervoert betonpalen. Het bergen gaat nog wel even duren. Zat daardoor ook een file op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Tussen Knoop het Koenplein en Zaandam 20 minuten vertraging. En daardoor staat het weer stil op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. Voor Knoop het Koenplein een half uur vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij de Wijkertunnel. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer kan daar omrijden via de A22 door de Velsertunnel.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 Het ritme van Zandvoort. We've had good times, but remember this. Being on this path disappointment for so long just a song. www.zfmzandvoort.nl by the fireplace. Time I don't waste as I love you slow, then increase the pace. Your natural body perfume brightens up any room.